12 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Sinds de opening van de teststraat op Schiphol zijn ruim 7000 passagiers getest, meldt Nieuwsuur. Dat is een fractie van de tienduizenden Nederlanders die de afgelopen weken zijn teruggekeerd uit risicogebieden. Alleen vandaag al kwamen er zo'n 6500 reizigers uit oranje of rode landen aan op Schiphol. Hoeveel mensen in het buitenland het virus hebben opgelopen is niet duidelijk. De Ierse eurocommissaris voor Handel stapt op vanwege het overtreden van de coronaregels. Phil Hogan lag onder vuur nadat hij vorige week een diner had bijgewoond met meer dan 80 Ierse functionarissen. Dat was een dag na de aanscherping van de coronamaatregelen. Een minister, een hoge rechter en de vicevoorzitter van de Senaat traden al af en anderen boden hun excuses aan. Hogan dacht dat excuses genoeg zouden zijn, maar kwam steeds meer onder druk. Een Ierse minister had in de media gezegd dat het kabinet geen vertrouwen meer in hem had. Een toenemend aantal inwoners van Hongkong vertrekt naar Taiwan. Taiwanese immigratiebureaus zeggen dat het aantal aanvragen is vervijfvoudigd sinds Peking een omstreden veiligheidswet doordrukte. De Taiwanese overheid heeft inmiddels een speciaal loket geopend om Hongkongers in nood te helpen. De nabestaanden van een man die in 2017 is geliquideerd... hebben de beloning voor de tip die leidt naar de daders verhoogd. Twee jaar geleden loofde de familie van Johan van Boksel al 50.000 euro uit. Nu hebben de nabestaanden er 25.000 euro bovenop gedaan. Eerder loofde ook justitie al een beloning van 20.000 euro uit... waardoor het totale bedrag op 95.000 euro staat. Van Boksel werd voor zijn huis in Eindhoven doodgeschoten. Hij was een bekende in het criminele milieu.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 Vissen in het dorp waar de meiden zijn. in de dag op het strand Zandvoort. Welkom hier in voor. Ook al valt er wel eens regen in het jaargetijd, de compensatie is veel gezelligheid. Want altijd is er wel een feestje aan de hand, waar je mensen tegenkomt die je kent van het strand.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 Liar, liar, liars. En je ex, die is de mijne. Mijne, mijne, mijne. Ja, ik hang met die tijgers. Tiger, tiger, tijgers. Ik maak de boos, maar ze doen nog steeds maar was. Baby, kom eens hier, want jij weet dat ik je mag. Ja, ik ben met de gang die er gisteren ook was. oh, die er gisteren ook was. Maar baby, kom eens tigers, tiger, tiger, tigers. En we hangen niet met liars, liar, liar, liars. En je ex, die is de mijne, mijne, mijne, mijne.